Een tolvignet voor buitenlanders is een harde eis van regeringspartij CSU... bij de coalitieonderhandelingen. De partij vindt het oneerlijk dat Duitsers in de meeste buurlanden moeten betalen... voor het gebruik van snelwegen, terwijl buitenlanders gratis door Duitsland mogen rijden. Andere partijen waarschuwen voor discriminatie, maar volgens de eurocommissaris is daarvan geen sprake als een EU-lidstaat besluit dat buitenlandse weggebruikers moeten meebetalen. De premie die huizenkopers moeten betalen om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie te krijgen gaat op 1 januari omhoog. Huizenkopers betalen vanaf dan 1% van het hypotheekbedrag. Dat is nu nog 0,85%. Bovendien krijgen banken vanaf volgend jaar een eigen risico van 10% op NHG-hypotheken. Op 1 november worden alle details van de NHG-plannen bekend. Minister Schippers zegt dat het onderzoek naar hulp bij levensbeëindiging niet gericht is op verruiming van de euthanasiewet, zoals christelijke partijen vrezen. Schippers zei gisteren dat ze wil weten of de euthanasieregels in de toekomst nog werkzaam zijn. Volgens Schippers hebben veel medici, patiënten en familieleden behoefte aan meer mogelijkheden dan nu in de wet staan. Een JSF-gevechtsvliegtuig heeft voor het eerst bij een oefening een gronddoel geraakt met een geleide bom. Dat meldt het Pentagon. Vanaf 25.000 voet hoogte raakte de bom een tank die als doelwit was opgesteld op de basis in Californië. Nederland wil 37 JSF's kopen om de huidige F-16's te vervangen. Er zijn inmiddels twee testvliegtuigen gekocht. Het weer, vannacht opklaringen, minimumtemperatuur 4 graden. Overdag in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het westen en noordwesten regen of motregen.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 En deze nacht klinkt anders, maar uh, eh, Reed, ja, dat, dat kwam er ook ineens tussendoor. Dus het wordt een programma met een dubbele agenda. Je krijgt uh, muziek te horen van Lou Reed en muziek van en door Bob Dylan. Niet alleen hoor, ik ga ook nog andere dingen doen. Een heleboel dingen hebben we natuurlijk al de afgelopen twee uur kunnen horen... met eh, Mieke van der Wey en Lucky Fons, 3. Eh, Dat was eh, aangenaam om naar te luisteren. Dit uur in ieder geval twee liederen van Dylan gezongen door Cher. Die gaat wat van haar zingen. En verder heb ik ook nog een andere artiest klaar liggen... die iets van Dylan zal laten horen, namelijk Nora Jones... Hey dames dus die Dylan zingen dit uur. En Dylan zelf die komt ook nog aan de beurt. Zometeen namelijk, want eh, afgelopen avond trad hij dus op in... Eh, de Heineken Musical. En morgen mag ik erbij zijn. En inmiddels zijn de eerste recensies al op internet verschenen. Nu.nl bijvoorbeeld, die heeft het over een eh, weliswaar wisselvallig concert... maar wel één met een magische nasmaak. Kijk, <laughs> dat moeten we hebben. Maar ze even een hele bekende van Dylan. Zes minuten ruimbaan voor Like Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine.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 you're exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. secrets to conceal. ben benieuwd. <laughs> ben benieuwd of hij dit eh, vanavond heeft gezongen... en of je dat morgen ook zal doen. Like Rolling Stone. Je hoorde Bob Dylan, de Bob Dylan uit de jaren zestig, De gruize Bob Dylan, zoals die eh, werd genoemd. De Bob Dylan van nu, het uh, gruise De gruize stem van Bob Dylan. Die laat ik je ook nog horen. Maar dan zitten we alweer een eindje verder in deze nacht. Namelijk tussen 4 en 5. Dan draai ik een 9 minuten durend nummer van Bob Dylan. De gruize Bob Dylan, 9 minuten lang. <laughs> Dat is iets om wat mij betreft naartoe te leven. En Lou Reed zingt Bob Dylan in datzelfde uur tussen 4 en 5, In de nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1. Muzikanten van 70 plus Lou Reed, die dus 71 is geworden. Bob Dylan 72 inmiddels. En hij is ook nog steeds 71 eh, en nog still going strong. Een nieuw album van hem uit onder de titel New. Paul McCartney. got someone setting them free. Someone breaking the chains. Someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator. I can to know what you're talking about. And I can see why it is. They got someone breaking them out. Someone finding a key. Someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you? Max kunnen zijn... met al die uh, eh, 70-jarige mannen die ik heb laten horen tot nu toe hier in de nacht. Ging anders mijn toch te varen waar je naar luistert. De nacht ging het anders dus. En uh, met een 60 eh, plus <laughs> achter de microfoon ook dat nog. maar je hoort in ieder geval Paul McCartney, Alligator. Dat is een van de nieuwe nummers te vinden op een hele aantrekkelijke cd... waar eh, nou eigenlijk nauwelijks ballads opstaan. Het is allemaal eh, van het pittige soort waarvan ik in het een heb laten horen. Alligator, dus eh, de stem van Paul McCartney. Ja, en dan was er ook het treurige nieuws de afgelopen week van John McVie... de basgitarist van Fleetwood Mac. De band die op een reunietournee was... en de tour hebben gestopt omdat bij John McVie kanker is geconstateerd. Hier is zijn basspel nog eens een keer uit 75, Rhiannon. wel van eh, John McVie. Fleetwood Mac 1975 van de LP die de titel had Fleetwood Mac. En de stem die was van eh, Stevie Nicks. Linse Buckingham was te horen op de gitaar. En in de achtergrondvokalen, achtergrondvokalen hoorde je ook van eh, Christine McVie... die op de toetsen was te horen. En achter het eh, drumstel Mick Fleetwood. Afgelopen zondag. Ja, die zondag vind ik toch wel een eh, leuke avond op de televisie. Want dan zijn er een aantal reisprogramma's ja, van, van verschillende aard weliswaar. Je hebt drie op reis met BNN. Dat zit op Nederland 3. En als dat afgelopen is, dan eh, zappen naar Nederland 2, daar is op dit moment een hele aantrekkelijke reeks... die de VPRO verzorgt samen met Omroep Human. En die heeft als titel Licht op het Noorden Stine Jensen... de journaliste die een aantal Scandinavische landen bezoekt... en afgelopen zondag was zij in Finland. En daar stond ook de muziek in centraal. sammuttaa. Tuli nuotion sammuu, eikä lämpöään jaa. Liekki rakkauden kuolee, vailla hoivailijaa. Tuli jättää vai tuhkaa, mutta rakkaus kaipuu. Sen poltetta en saa rinnasta pois, vaan talletan sen. Liekki rakkauden kuolee vailla hoivailijaa. Tuli jättää vain tuhkaa, mutta rakkaus kaipuun. Sen poltetta en saa rinnasta pois, vaan talletan got Eh, tango, een compositie van eh, Unto eh, Mononen. Unto Mononen. Uh, Finn, die een hoop tango's heeft gecomponeerd. En deze werd uitgevoerd door Tanela Mok. Lo, En die Unto Mononen die is op eh, tragische manier om het leven gekomen. 38 jaar oud geworden. En tragisch was ook de dood van de andere muzikant... In die in diezelfde aflevering van eh, eh, Licht op het Noorden aan bod kwam. Dat was namelijk Roly Badding. Naisiin ei voi pieni poikanen luottaa. Ne suuren ikävän pienen sydämen tuottaa. Mut ikkuna tuijottaa kai pienikin poika illoisa. Sieltä katsoo prinsessa unelman. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni katsoo vain. Hän on naisista kaunein, minkä tiedän. Myös pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on moitteeton ja hyvä myös rytti vartalon. Ruudun takaa prinsessa katsoo vain. Oh, oh, oh, kuinka sua palvonkaan. Ja toinen prinsessan peitti kaavuin. Hän peitti pään ja peitti myyn, sen maistaen nukkeen koriseltuun. Ruudun takaa tyttöni toinen vei. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni toinen vei. Ruudun takaa. takaa, ruudun takaa tyttöni toinen vei. Toinen vei, toinen vei, toinen vei, toinen vei. Iemand die nog eh, veelvuldig te horen is op de Finse radio. Hij is in 1987 overleden op eh, 39-jarige leeftijd, eh, tragische wijze weliswaar... want hij had een zwakke gezondheid... en was daarnaast ook nog verslaafd aan de alcohol... wat leidde tot een eh, vroege dood. Je hoorde Rowley Budding, Icuna Princessa... het liedje dat hij zong. En veel van zijn songs zijn dus nog... Eh, met grote regelmaat te horen op de Finse radio. En veel van zijn cd's vind je terug in de privécollecties van Finnen. En dat allemaal naar aanleiding van die eh, aflevering van Licht op het Noorden... die afgelopen zondag werd uitgezonden op Nederland 2... waarin Finland zijn taal stond. Een aanstaande zondag in diezelfde serie dan staat daar in Zweden centraal. Texas, dat is iets eh, wat heel ver van ons ligt. En toch weer even heel dichtbij was afgelopen dinsdagavond. Het is ook de naam van een Schotse band die optrad in Paradiso afgelopen dinsdagavond. I'm a naked. You look at me and who I am. Understand that it is hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime. You have seen what I've seen. You will always swim the shore. Once in my lifetime, uh, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Now reach out, you can touch me, yeah. I'll let you have my life to share. Years a day grace. Yet time is such a puzzling grace. Understand that it is hard to tell you that I've given all I have to give. And I can understand your feelings, but then everybody has a life to live. Once in a lifetime, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, uh, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime, uh, yeah, yeah, you have seen what I've seen. You will always swim for sure. Once in my lifetime, uh, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. I just need to have your love. I just can't say no. It's a gift from way above. I just can't say no. It's a one big difference. And there's one thing I can't help. I just can't say no. I just can't say no. Hey, hey, hey. Once in a lifetime you have seen what I've seen, you will always swim for shore. Once in my lifetime, yeah, yeah, I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime, yeah, yeah, you have seen what I've seen. You will always swim for shore. Once in my lifetime, yeah, yeah. I'll never be in between. Some things you just can't ignore. Once in a lifetime. Once in a Lifetime van Texas. Afgelopen dinsdagavond dus eh, in een eh, propvol paradiso met succes. Once in a Lifetime hoorde je deze keer in een akoestische versie. En die werd gemaakt op 13 april 1999 in de studios van de BBC... bij het radioprogramma van uh, eh, disjockey Simon Mayo. Once in a Lifetime, Texas dus. Nog meer eigen opnamen hier in de nacht ging het anders bij de vader op radio. Een hele recente uit eigen huis je hebt het al eerder op deze zender kunnen horen, de opname die ik eh, je nu laat horen. Michiel Borstlap. Hij was namelijk 6 oktober de muzikale gast in Met het oog op morgen. deze maand. 6 oktober om precies te zijn. Toen was hij de muzikale gast in Met het oog op morgen. Jazzpianist Michiel Borslap Always in De titel van het nummer dat hij speelde. Tijd voor een Dylan-compositie. Dylan zelf zong het op de LP John Wesley Harding in 67. En nu hoor je een vrouwelijke versie van I'll Be Your Baby Tonight. Nora Jones. Een aantal jaren geleden toen publiceerde het muziekblad Rolling Stone... een top 50 met de zogenaamde beste Dylan-covers. Nummer 1 natuurlijk uh, All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. En deze stond er ook in eh, genoteerd. Nora Jones, haar versie van I'll Be Your Baby Tonight... Dylan-compositie dus. En Nora Jones die gaat de samenwerkingen aan met Billy Joe Armstrong. En dat is de zanger, de ADHD-figuur van eh, de groep Green Day. Die gaan samen een album maken met allemaal hele oude liedjes... onder de noemer Songs Our Daddy Taught Us. Ik ben benieuwd wat daaruit <laughs> zal voortkomen. In ieder geval een eh, bijzondere samenwerking. En ach, met die oude liedjes en... Eh, de gezamenlijke liefde die ze voor die oude songs delen... moet dat wel iets heel speciaals opleveren. Om naar uit te kijken, dat album dat zal eh, op 25 november verschijnen... van uh, eh, Nora Jones en Billy Joe Armstrong. Dit is James Blunt. Heeft een nieuw album gemaakt, heet Moonlanding... en dat is te vinden in de Nederlandse album top 10. Dit staat erop. give you something to help you ease the pain. Like the liquor in the bottle, we watched you slip away. And I feel as if I know you through the bars of a song. Always surrounded but alone. But no goodbye always been Miss America. We watched you fly high, but nothing's free, Miss America. And as you fall apart, we just call it on. Cause it's so hard to breathe. Was the picture in the paper not the face you recognize? Did the makeup? never make up for the pain behind your eyes. to always be Miss America. We watched you fly, but nothing's free, Miss America. And as you fall apart, we just call it art. Was it so hard to breathe. Het is afkomstig van een uh, nieuwe cd, landing. Stem van James Blunt, die trouwens naar eh, Nederland komt in het eh, vroege voorjaar. De narcissen zullen dan alweer de kopjes boven de grond hebben laten zien <laughs> tegen die tijd. 2 eh, maart namelijk, dan zal die optreden in de Heineken Music Hall. En dan moet je niet denken dat in Nederland, Nederland het enige land is met een grote muziekhal die vernoemd is naar een biermerk. Want James Blunt die gaat na zijn optreden in Amsterdam ook naar Oberhausen... En wat hebben ze daar? De König Pilsener Arena. Nou, <laughs> König Pilsener Arena. Nou, daar zie ik het schuimend bier al eh, voor me staan. Maar goed, in ieder geval eh, <laughs> even het bier terzijde. Je hoorde uit eh, Moon Landing, dus die nieuwe cd van James Blunt. Het nummer Miss America. En dat deed me denken aan een oude plaat uit 71. Show your body, show your breath. Miss America, don't you ever need some rest? Miss America won't stop just for a while. Hide your grin and raise a smile. Show your beauty to your neighbors and your friends. Use your head, yes, use your common sense. This America has a realistic show. This America loves herself too much, I know. This America, honored to meet you when you're home. This America alone. On the stage you have your image to protect be a lovely end. We all know for a long, long time of your beauty and your pride. Saw your show just for a time. See your lovely via. Miss America, if your body show the facts. Miss America won't stop us for a while. Hide your grin and raise a smile. miss a man. America, dat was dan Don Rosenbaum uit 1971. Don Rosenbaum moet ik zeggen. Andere hit van hem was eh, Swimming into Deep Water... in de eerste helft van die jaren 70. Nederlandse zanger die nog steeds uh, eh, beleven en welzijn is. En eh, de afgelopen jaren ook nog wel eens een album heeft gemaakt. Helaas is dat zonder succes gebleken. Muziek van Dylan. Wederom, je krijgt... Uh, Share te horen, een jonge Share. En daarna een cabaretfragment van afgelopen zaterdag uit Spekers met Koppen. I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy, mystify you. baby, be friends with you. Now I ain't looking to fight with you, frighten you or uptight you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you advertising All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I don't want to straight face you, race or chase or track or trace you, or disgrace you or displace you or defend you or confine you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I don't want to meet your kin, make you spin or do you you or inspect you or reject you. All I really want to do is baby be friends with you. Baby be friends with you. Minister Gibbert. Minister Schippers heeft aanval geopend op de misstanden in de plastische chirurgie. Ze wil geen ingreep meer onder de 18. Ze wil waarschuwingen op tv en ze wil ook iets van kwaliteitsnormen. Registratie voor behandelaars. Bij ons aangeschoven is een ehm, ervaringsdeskundige op het gebied van het ondergaan van cosmetische ingrepen. Mevrouw Tilmans, mevrouw Tilmans welkom. Dankjewel, Dolf, dankjewel. Ja, eh, het is radio, maar ik zeg het toch, bij u is werkelijk alles misgegaan wat er mis kon gaan. Nou, ik benader het eh, zelf altijd wat positiever. Eh, er is werkelijk helemaal niks goed gegaan. Ja. En, en we moeten zeggen, u kijkt er nog best vrolijk bij. Ja, ik kan niet anders. <laughs> nee. Dat is, de, dat, is dat is sfeer. Wat moet je anders? Nee, nee, nee, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Ik krijg mijn gezicht niet uit deze plooi. Het is een nachtmerrie. Dat lijkt me afschuwelijk. Ja, vooral bij begrafenissen is het echt heel onpraktisch. Ja, kan ik me voorstellen. Ik heb hier een, eh, een waslijst voor me. Eh, ik noem even een paar ingrepen die bij u zijn gedaan. Ik zie hier een facelift. Ja, eh, daarbij zijn een paar vitale zenuwen geraakt. Dus ik heb geen gevoel meer in de rechterhelft van mijn gezicht. Nee, u heeft de lippen vier keer op laten spuiten. Ja, dat ziet er niet uit. Nee, het is... ja goed, je mag de vergelijking met Zwarte Piet niet maken, maar... Ehm, nee, nee. Maar het zijn lippen waar Zwarte Piet een kleurtje van zou krijgen. <laughs> God, u moet me niet aan het lachen maken, hoor. Dat is in mijn geval, geval levensbedreigend. ja. Dan zie ik nog een ooglidcorrectie. Ja, ja die kunnen niet meer dicht. Nee, zie je het? En, en ik moet zeggen, uw neus ziet er ook afschuwelijk uit. Ja, maar daar heb ik niks aan laten doen. <laughs> Sorry. Ehm, ik moet ook niet zonder lijstje doen. Eh, even terug naar het lijstje. Ik zie een aantal botox-behandelingen. Ja, het staat als botox op de rekening, ja. Oh, het waren eh, siliconen? Nee. Eh, vloeibaar plastic? Nee, peurschuim. <laughs> Hij had geen idee dat dat toch ja, zeg maar, uit zou zetten. Nee, het ziet er vreselijk uit. Ja, ja, en dit is dan alleen maar mijn gezicht, hè? Kijk, als ik mijn blouse uittrek... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Laten we dat gewoon niet doen. Ehm, wie is hier verantwoordelijk voor? Eh, mijn huisarts. U heeft het laten doen door de huisarts? Ja. En, en wat zei hij toen hij het resultaat zag? Ja, die kwam meteen eh, met het voorstel om me te laten euthanaseren. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wanneer gaat dat gebeuren? Is al gebeurd. Vorige week. Vorige week maar... Ja, ja, ook mislukt, hè? Ongelooflijk dit, zeg. Ja, maar gelooft u mij, ik ga met alles wat ik in me heb... en dat is eh, heel wat, zoals u eh, wel kunt zien. Ik eh, kan mijn blouse anders nee, nog nee, nee, nee, nee, Dank u wel. Nou, mevrouw Tilmans. Hoe, dan ook, hoe dan ook, gelooft u mij... er gaat een hele gepeperde schadeclaim naar mijn huisarts in Tuitjehoorn. Oh, zei u Tuitjehoorn? Ja, hoezo? U, leest de kranten niet? nee, dat kan ik niet. Ik heb mijn ogen ook bij hem laten lezen... en ik heb nog maar 30% zicht. Oh, nou spijt, maar ik moet slecht nieuws brengen. Eh, u kunt naar uw centen fluiten. Fluiten, meneer Jansen? Eh, denkt u nou echt dat ik nog kan fluiten? Mevrouw Tilmans, veel succes. Dank u wel. Whenever I feel afraid, I hold my head erect. and whistle a happy tune so no one will suspect I'm afraid. While shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune, and no one ever knows I'm afraid. The result of this deception is very strange to tell. For when I fool the people I fear, I fool myself as well. I whistle a happy tune, and every single time the happiness in the tune convinces me that I'm not afraid. Make believe you're brave, and the trick will take you far. You may be as brave as you make believe you are. You may be as brave as you make believe. believe you're brave, and the trick will take you far. You may be as brave as you make believe you are. You may be as brave as you make believe. Een the de musical The King and I van Oscar Hammerstein II en Richard Rogers. Je hoort uit 1951 de nog jonge stem van Frank Sinatra. Daaraan vooraf de eh, stem van onder andere Dolph Jansen... met een cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En die werd voorafgegaan door een jonge Cher. En ze zong de Bob Dylan-compositie All I Really Want To Do. Zo dadelijk de stem van Lou Reed...